is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. Daar is hij weer. Donderslag nou, met Rogier van Diesveld. Nou, nou is dat al geleden, mensen. We gaan, hè? Ja, nee. Dit is Radio 501. Radio 501. Donderslag.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 Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 15 december 2011 en dit is aflevering 87 van donderslag. Hartelijk welkom bij de Radio 501 Daverende Donderdag. Vandaag ben ik weer van thee tot bier met donderslag en we zijn op weg naar kerst. Nou, en dat is te merken hier, want in de studio is er niet omheen te komen. Het staat en hangt hier helemaal vol met kerstversiering. En eh, tussen deze kerstversiering ga ik weer lekkere muziek draaien zoals altijd. En ook wat kerstmuziek, daar eh, ga ik ook wat aandacht aan besteden. Vandaag ook weer een nieuwe bla blog van Theo Verriet en straks ook Rob Ricard aan de telefoon. Vanmiddag ook een nieuw recept en een nieuwe muziekagenda. Oké, het is weer tijd voor de eerste plaat in donderslag. We duiken in de kerstsfeer met Dean Saunders en Bobby Helms...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 As I walk along, I wonder what went wrong na twee eh, Ja, en ik trap natuurlijk weer een open deur in. Ik eh, doe dit iedere eh, week weer. Maar ik heb natuurlijk iemand aan de telefoon. En dat is Rob Ricard. Want die ga ik vragen voor de tip van de sluier. Van, voor zijn platenkeuze van half bier vanmiddag. En hij wordt steeds verkouden. Hij was vorige week ook al erg aan het niezen. Verkouden? Nee, ik heb zo zeg je dat toch niet? Ik heb parels erbij. Wat heb je erbij? parels. Ben ik al in de uitzending? Ja, tuurlijk. Jij bent... Oh, ik eh, heb de parels bij. Parels? En... Parels. Zoute parels. Aha. Oké, nou als je maar niet eh, dat eh, werk doet, want dan is het niet om aan te horen voor de luisteraars. Nee. Dus niet sabbelen. Nee. Ehm, nou ja, jij hebt natuurlijk weer een platenkeuze voorbereid, lijkt mij. Ja. En daar zijn wij met, eh, met z'n allen, ook de luisteraars en ik ook, en het hele team hier, eh, erg benieuwd naar. We zitten, ah, we zitten hier al trouwens helemaal in de kerststemming met de kerstboom, kerstslingers. Oh, het is en, hè? Het is geen kerstplaat. Nee, maar wij zijn. erg? Nee, is helemaal niet erg. Wij zitten hier ontzettend in de kerststemming. En ik, eh, ik dacht van, nou, ik zou ze niet vragen of je er ook onder een kerstboom zit. Nee. Oh, niet. Dat niet. Nee, nog niet. Is oh. nog niet hier aangekomen. Die, uh, die ga je nog kappen. In de bos. In de bos. Zagen. Zagen, ook nog. Zagen, zagen, willen, willen, vagen. Maar ehm, ik kwam af. kwam thuis om een boterham te vragen. Ik wil eventjes eh, de tip oplichten. Ja, doe het eens. Oké, ehm, hij is eh, nog ouder dan ik. Hij is nog ouder dan jij? Ja, ja eh, nou, ik herhaal het even voor de mensen die meeschrijven thuis. Hè. Hij is ouder dan jij, ja? dan ik. En eh, zo mogelijk ook nog depressiever en, en nog meer problemen. En, en hij zingt dus ook dan wel blues op ehm, en hij speelt ook gitaar. En vaak wel op eigen ge- of verbouwde gitaren. Oh. En daarover komt later meer ter sprake. Ja, dan denk ik dat ik al weet wie je bedoelt. Want die heb ik al een keer in de uitzending gehad. Met een van zijn songs. Oh ja? Ja, ik denk wel dat ik weet wie jij bedoelt. Maar dat horen we straks, want dan laat ik eh, de luisteraars het allemaal even gissen. Ja, spannend. Hij maakt ook gitaren van uh, oude wieldoppen, hè? van wieldoppen, geloof ik. Hè? Nou, niet dat ik weet. <laughs> oh, dat weet jij niet. Nou, als we het over dezelfde persoon hebben, weet ik het wel. Dan heb ik ook weer een tipje van de sluier opgelicht voor de luisteraar. Nou, ik ben benieuwd. Dat doen we straks allemaal om half bier. hey, moet je luisteren. Eh, ik ga eh, nu een, eh, een plaat draaien. En jij hebt, jij hebt natuurlijk wel eens van Gilbert O'Sullivan gehoord. Ja, die wel, ja. nummer Nothing Rhymed was heel erg bekend toen in de tijd. Maar hij, hij, hij toert nog steeds rond. Hij doet nog steeds ah. live optredens. En hij heeft ook... Maar dat is ik bijna. Ja, en heb, dit jaar heeft hij ook een cd uitgebracht. En dat heet Gilbertsville ja, eh, Gilbert Sullivan, Gilbertsville. Dat, eh, oh. Hij woont op Jersey trouwens. En van dat album draai ik nu, speciaal ook voor jou en voor mij... en voor alle luisteraars van Radio 501 en voor Donderslag natuurlijk... Eh, Talking of Murder. Ik nou, ik ben benieuwd. Ja, ik spreek je straks om half bier. Hoi. Hoi. I never thought I'd see the day commonplace. Hardly a minute ever goes by without a murder taking place, and why? Well, for a start, the punishment's not hard. They sentence you to life, but you're out. order to Sullivan. Uh, de DDDR, eh, uh, nee, de Wereld Draait Door recordings. Daarvan komt I Do Believe van Waylon. In my own way I'm a believer. In my own way right or wrong. I don't talk too much about it. It's something I keep working on. I don't have too much to build on, just a faith that's never been too strong. There is a man there in that building He's a holy man, they say. And he keeps talking about tomorrow, while I keep struggling with today. He preaches hell, fire, and brimstone, and heaven seems so far away. I do believe in a higher power, one that loves us one and all. Not someone to solve my problems or to catch me when I fall. He gave us all a mind to think with and to know what's right or wrong. He is that inner spirit that keeps us strong. In my own way, I'm a believer, but not in voices I can't hear. I believe in a loving Father, one I'll never have to fear. That I should live life at its fullest just as long as I am. dat was Welen in de wereld draait door recordings van dit jaar. Het is uitgebracht op een dubbel cd hier in 2011. Nu op Radio 5 alleen de donderslag. En ook in 2011 is een gloednieuwe uh, album uitgekomen van de Rolling Stones. Met allemaal nummers erop die nooit eerder zijn uitgebracht. Die hebben ze nog op de schappen gevonden en die komen uit de jaren 70. Of ja, ja, even kijken, jaren 70. Ja, jaren 70. En het nummer wat ik hier heb, heet I Love You Too Much. thinking I'd be staying. But when you pulled me off the doorstep, somehow I knew I'd end up paying. Somehow I knew I'd end up paying. Yes, it's me that does the paying. Cause I love you too much. I can't help it if I love you too much. it's a matter Dat is een, eh, van een speciale bonus CD die geleverd is bij de nieuwe release van eh, Some Girls. Dat is een dubbelaar. Christmas, Baby Please Come Home. Dat is van Michael Bublé van zijn nieuwe kerstcd van 2011. break the heart, but it's not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had. Christmas at all. I remember when you Blame met uh, Christmas Baby Please Come Home. Tell Me Your Plans, The Shirts. Great Group Sport.nl, 15 december 2011. Theo doet er alles aan. Het is crisis in Nederland en de boodschap is duidelijk: we moeten met z'n allen enorm bezuinigen. Volgens het nieuws gaan jullie dat doen door niet op vakantie te gaan. Ik vind het best. Dat scheelt misschien wel enorm in de wachttijden voor de lift. Vooral doen dus. Ik bezuinig op andere zaken. Deze radiocolumn die spreek ik tegenwoordig bijvoorbeeld gewoon thuis in. Dat scheelt elke week een uurtje studiotijd. En de cabrio die ik besteld heb, die heeft geen lederen bekleding, maar wel een zuinige motor. Verder overweeg ik om voortaan wat kortere stukjes voor op de blog te tikken. Dan kan ik mijn laptop iets sneller in de sluimerstand zetten. En jullie ook, dan uit je winst. En past er meer reclame omheen. Verder schijnt de vaatwasser een energieslurper te zijn, dus we gaan meer uit eten. En om te voorkomen dat de wasdroger te vaak moet draaien, heb ik genoeg kleding gekocht om de winter zonder wassen door te komen, zodat alles in het voorjaar fris gewassen op het balkon in de open lucht kan drogen. Bezuinigen zit zeg maar in mijn bloed. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek u met One. En dan te bedenken dat deze hit ooit een B-kant van een single was. Hoe anders kan het allemaal uitpakken? Dit is One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Yeah, they sang one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you. cd van eh, Jonathan Jeremiah en die heet Solitary Man. En het nummer heet Never Gonna. Just wait and see I'm gonna find a place for us Together just you and for some time. sure we're gonna find enough to keep ourselves occupied. And you're never gonna give me up, cause I'm never gonna let you down. And you're never gonna walk away, cause I'm always gonna be around. Just wait and see Gonna make enough for us if only just comfortably. Everything will be fine. Gonna do whatever I can to keep yourself satisfied. And you're never gonna give me up. Cause I'm never gonna let Cause I'm always gonna be around around. You're never gonna give me up, cause I'm never gonna let you down. And you're never gonna walk away, cause I'm always gonna be around. hele mooie cd van eh, Jonathan Jeremiah. Het is echt de moeite waard om die te gaan beluisteren. Hij is dit jaar uitgebracht, 2011. er staan prachtig mooie nummers op. Dit is eh, van eh, vijf jaar geleden en dat is van Bob Dylan. En het nummer heet Thunder on the Mountain van de album Modern Times. the day gonna grab my trombone blue. Well, it's hot stuff here and it's everywhere I go. I was thinking about Alicia Keys. Couldn't keep from crying when she was born in Hill's kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Alicia Keys could be. I've been looking for her even clear through Tennessee my soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. I don't need any guide. I already know the way. Remember this, I'm your servant both night and day. The pistols are popping and the power's down. I'd like to try something, but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keeps picking up speed. Don't forget about myself, oh, I'll go out and see what others need sitting down studying the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I sucked the milk out of a thousand cows. I got the pork chop, she got the pie. She ain't out of town. Look like something bad gonna happen, better roll your airplane down. Everybody going and I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. I did all I could, I did it right there and then. I've already confessed, no need to confess again make a lot of money, gonna go up north. I plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammer's on the table, the pitchforks on the shelf. For the love of God, God take pity on yourself. gone. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. onze huisband, de Donderslag Huisband, The Beatles. Zij speelden vandaag Happiness is a Warm Gun van de White Album uit 1968. dit was de remastered version uit 2009. This is Radio 501, your number one number one station. Een een gloednieuwe cd. En die komt dit keer van de, van de Black Keys. Ik moet goed zeggen. Het nummer heet Gold on the Ceiling. En het is van eh, het album El Camino. En dat staat voor eh, bestelwagen. Het Spaans woord voor bestelwagen. En dat is de wagen waarmee zij dus cultuur getoerd hebben door Amerika. We gaan luisteren naar de Black Keys. Gold on the Ceiling. Gold on the Ceiling. Dat betekent goud op het plafond. En het komt voor het album El Camino. En dat is pas uit... Eh, even kijken. In Nederland is hij geloof vorige week uitgekomen. Winter Wonderland.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 Feeling this war truth, my whole life. but they never destroy my own vibe. Only get stronger by spending the night with friends and family to fight the fight. I party to protest, the protest, the party to the madness for this. I would upon me, you know the positive vibe, my me and the feeling of bliss. Never will apart me. voor je hoofd is de hele week tot vrijdagavond 10 uur No Denial van de groep Martial Mouse. En morgenavond om 10 uur kiezen Arwin en Johnny in hun legendarische Arwin en Johnny show de nieuwe plaat voor je hoofd.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 Donderdag stond je in de file voor een afgesloten tunnel. En vrijdag stond je in de moeder aller files. Gaan! Jullie staan allemaal op een kluitje, meiden! Wat een gepruts! Schijt! Schijt! Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Ga naar geefkinderenhunspelterug.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GW Stijl is de guru van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501.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 Want de herinnering kan slachtoffers nog lang achtervolgen. Laat ze niet alleen staan. Vond slachtofferhulp. Giro 6700. Dit is de op Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501.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 En ik ben er nog eh, krap een uurtje tot bieruur. En daarin komt de donderdis langs. Eh, de fabuleuze platenkeuze van Rob om ongeveer half bier. En om ongeveer kwart voor bier heb ik weer even aandacht voor de avondmaaltijd. Met een nieuw recept en vlak voor bier heb ik een nieuwe muziekagenda. Ik startte dit eh, uur net zoals in het eerste uur met een kerstplaat. Je hoorde het duet van René Froger met Ella Fitzgerald en zij zongen Sleigh Ride. En voordat de donderdisc komt langs donderen gaan we luisteren naar Cirque Valentin. Zij traden op 7 december op in het radio 501 programma Dex Drums en Rock'n'Roll. En zij zongen op eh, radio 501 een speciale versie van All the Boys. fold. middernacht More Than Medley van de nieuwste cd van Gar du Nord. Het zal niemand zijn ontgaan dat het top 2000 evenement alweer is eh, losgebarsten in alle hevigheid. En er is eh, zelfs een top 2000 coverwedstrijd waarvan nu de finale plaatsen bekend zijn. Een van de finalisten is Mathilde Keij en die heb ik nu aan de telefoon. Mathilde, welkom. Jij bent, Hallo. De, jij bent de finalist van de top 2000 coverwedstrijd. Wat houdt die wedstrijd precies in? Nou, eh, we konden kiezen tussen vijf nummers. En ehm, ik ben trouwens één van de vijf finalisten hoor. En eh, ik heb het nummer ehm, Little Green Egg van George Baker gecoverd. En eh, nou ja, en in die categorie ben ik eh, door de jury gekozen dat, uh, dat ik de beste ben. <laughs> maar waarom heb jij gekozen voor Little Green Bag van George Baker? Nou, dat is gewoon een hartstikke leuk, vrolijk nummer. <laughs> en eh, ik vond dit liedje ook het beste passen bij, eh, bij het jasje waarin ik het in wilde gieten. Namelijk, eh, ik ben laatst tijd wat meer bezig met Dixieland en, ehm, en met een knipoog naar de Caro Emerald. En ehm, nou ja, daar vond ik dit liedje wel heel erg leuk mee om dat daarin te kofferen. Dus, ehm, en het is gelukt tot nu toe. <laughs> ja, dat hoorde ik. Uh, George Baker zei erover dat hij jazzy vond klinken. En eh, was het ook de insteek om het echt een jazzy feel te geven of kwam dat toevallig langs? Nee, dat is wel jazz. Ik bedoel, alles wat ik de laatste tijd aan het doen ben, dat is best wel uh, ja, Dixieland jazz popachtig. Dus <laughs> ja, het kon haast niet missen, zeg maar. <laughs> Maar was jij de enige die eh, dit nummer had eh, gekozen voor de coverwedstrijd? Of waren er meerdere? Ja, ik had ook nog Love You More gedaan. Ja. En eh, daar had ik eigenlijk twee ideeën voor. Namelijk um, Love You More, ja, een beetje zoals Craig David te doen. <laughs> een beetje two-step-achtig met gitaartje dat zo als een loopje gaat. Dat leek me wel heel erg leuk, maar dat is er niet van gekomen. En we hebben uiteindelijk toch gekozen voor een loungy ja, uitvoering. Ja. En... Um, maar ja, dat, eh, dat werd hem niet. <laughs> dat werd hem niet. Maar jij was de enige die uh, Little Greenback had gekozen? Of waren er eh, meerdere muzikanten die Little Greenback hadden ingestuurd? Hoe, hoe, hoe, bedoel je, van mijn beentje of nou, ehm, je van kon, die inzendingen? Ja, je kon dus vijf, vijf, uit vijf nummers kiezen. Dus er zullen waarschijnlijk ook andere muzikanten zijn geweest die hetzelfde nummer hebben gekozen en het ingestuurd ja. hebben. Vast, ja, eh, zeker weten. Ja, ik weet niet meer hoeveel er precies waren hoor. Maar die versies die heb je ook niet gehoord? Er was niet iets wat, er, eh, wat op dezelfde manier uh, benaderd was? Nee, nee, dat heb ik niet gehoord. Oké. Nee, ik weet wel de drie favorieten van George. Die had hij toen op de radio verteld. Dat was eentje die was heel erg filmisch, zei hij. Die vond hij ook wel te gek. En eentje was hard rock. Oh, eh, ja. als ik me niet vergis. Mhm. ik, vond, ik vond het ook heel grappig. Echt eh, leuk hoe, eh, hoe de muzikanten met, met die vijf liedjes eigenlijk zijn omgegaan. Echt heel leuk. Ja, het is ook aardig om, om te zien hoe iedereen daar een andere versie van maakte. Ja, ja, dat is, ja, ja, zeker. Ja. <laughs> ja, dat klopt, ja. ja. Want ik dacht bijvoorbeeld bij House for Sale, daar heb ik ook wel over nagedacht, maar er komt toch niet echt heel erg veel mee. En als je dan alle versies hoort, wat er van gemaakt, dan denk ik van, goh dat is toch best wel... Eh, ja, best wel leuk gedaan en zo. Dus ehm, heel verrassend. Ja, het moet ook bij je passen natuurlijk, die muziek. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Wat kun je eigenlijk winnen met deze eh, coverwedstrijd? Nou, heel erg leuk. Uh, namelijk eh, studiotijd eh, bij Fluitsma. En dan wordt, denk ik, het nummer helemaal wat meer opgepinkt of zo voor, voor in nu. <laughs> Voordat het meer op de radio gedraaid kan worden of zo. En dat het misschien nog meer een hit zou kunnen worden. En, en dan krijg je wat meer airplay in, in januari. Dus nou, daar hoop ik dan heel erg op. Oh, dus dan als je wint, dan gaat het in januari pas los? Dan gaan we, ja, de, de beer gaat los hoor. <laughs> Geweldig. <laughs> Ja, ja. Nee, maar dat lijkt me echt zo ontzettend leuk. Want eh, ja, dat, eh, ik vind het echt een hele leuke combinatie om zo eh, toch iets te doen. Ik heb afgelopen jaar wel auditie gedaan voor The Voice. Ik dacht, ik ga het toch maar eens proberen. Omdat heel veel mensen zeiden van, goh, waarom doe je niet mee? Ja. Maar dat werd hem niet hoor. De eerste ronde lag ik er al uit. Oh. niet, eens, niet eens op tv ook. <laughs> dus oh, dat was niet de weg blijkbaar. nou ja, en ik vind dit nu al heel erg leuk, laat ik het zo zeggen. En wat voor een muzikant ben je dan precies? Eh, eh, ben je alleen eh, zangeres of uh, bespeel je ook instrumenten? Zit je in de jazzhoek of meer in de pophoek? Hoe moeten we jou plaatsen? dat, hoe moeten we eh, verplaatsen? Ja. dat is een leuke vraag. Eh. <laughs> Eh, nou, ik kom van het consortium. van Amsterdam. En daar ben ik natuurlijk heel erg jazz, jazzy opgevoed. <laughs> En dat zit er wel in, alleen ben ik meer op zoek naar, altijd naar een, meer poppy benadering daarin. En ik vind country ook heel erg leuk om te zingen. Ik ben eigenlijk meer een country, jazz, popzangeres. Ik zou wel heel erg R&B willen zijn, maar dat ben ik gewoon niet. <laughs> <laughs> ook rock, rock zou ik heel graag willen, maar nou, daar zijn mijn stembanden gewoon niet voor gemaakt. Sterker nog, <laughs> volgens de kno was het de, meer voor lyrische klassieke muziek geschikt. Dus <laughs> eigenlijk iedereen die naar een consortium zou willen, moet eerst langs de KNO-arts om even te checken waar die stembanden geschikt voor zijn. <laughs> en dat dan lekker gaan trainen. oh ja, die manier. Ja, dat is misschien een goed, eh, goede tip. Ja, hè? Jij geeft ook zanglessen, had ik begrepen. Klopt. Ja, ja, dan weet je er iets meer van natuurlijk als een, eh, een doorsnee eh, eh, zanger of zangeres. Dus dan weet mhm. je ook hoe de techniek van de stembanden stemband en alles werkt. Zeker, zeker. En dan welke, ja, wat je, als stel ik zou een country nummer doen, dan zou ik het iets ehm, wat meer nasaler brengen. En als ik een musical liedje zou zingen, dan zou ik het meer gaan belten. Nou, even dat zo korter de bocht, maar ik weet in ieder geval mijn, mijn trucendoos. Aha. <laughs> Eh, nu wil je natuurlijk de top 2000 cover contest winnen. En daarvoor heb je stemmen van de luisteraars nodig. Eh, wat moeten de luisteraars daarvoor doen? Nou, die moeten naar de site van ongekendtalent.nl. Ja. En daar kun je doorklikken naar de top 2000 cover contest. En daar kun je een stem uitbrengen op, eh, op mij natuurlijk. ja, dat is dus logisch. Dat is logisch, hè? Ja, dat is logisch. <laughs> Dus eh, ik hoop eh, dat, eh, dat de luisteraar zijn stem gaat uitbrengen. Want ja, dat, dat is er toch wel voor nodig om, om te winnen. Dus... Tot, tot wanneer kunnen ze stemmen eigenlijk? Tot en met 23 december. Ja. Dan, dan hebben wij ook met alle bands een optreden in het Beeld en Geluid gebouw hier in Hilversum. Ja. En op het einde, volgens mij om 6 uur of 7 uur, daar zijn we nog niet helemaal over uit dan eh, worden ook de stemmen geteld en dan wordt bekendgemaakt wie er heeft gewonnen. Dus ehm, ja, nog, eh, nog anderhalve week of zo. Ja, en de tussenstand is nu niet bekend? Nee. nee, dat gaan ze ook niet geven waarschijnlijk? Nee, nee, nee. <laughs> Oeh, dat nog spannend dan. Heel spannend, ja. Maar echt onwijs leuk om dit te doen. Ja, dat snap ik, ja. En eh, heb je zelf nu ook dat je dus overal langs moet? bij allerlei radiostations of televisie of wat dan ook? Of ja, ja, je moet, je moet wel eh, zelf een eh, campagne voeren. Ja. <laughs> en eh, ik heb bijvoorbeeld De Wereld Draait Door heb ik gemaild. Um, Paul en Witteman. Ik weet niet of dat echt daarvoor geschikt is, maar je weet maar nooit. Ik heb George zelf ook nog gemaild. Mhm. Ik heb Giels voicemail ingesproken. <laughs> en ehm, ja, verder... Ehm, ben ik eh, ja, keihard campagne aan het voeren op Facebook, LinkedIn, eh, Hives, Twitter. Hele mikmak. Oké, ze kunnen jullie dus ook op Facebook vinden? Ja, absoluut. Oké. Gewoon onder de naam Mathilde Kei. En dan eh, Kei is met uh, K-E lange I. Yes, met puntjes. Oké. Nou, Mathilde, hartelijk dank dat je even tijd wilde vrijmaken voor dit gesprek. En ik wens je heel veel succes met de wedstrijd. En ik ga natuurlijk Little Greenback draaien. Dankjewel. Oké, tot ziens. Tot ziens, dag. Eh, Mathilde Keij met Little Green Bag. En je kunt je stem uitbrengen op www.top2000covercontest.nl. En heb je toevallig al gestemd? Geen nood. Je kunt tot 23 december je stem ongedaan maken en opnieuw stemmen op Little Greenback. Nu uit Horen, een band die om Jules heen is gebouwd en die heet Jules Mescaline. En het nummer heet I Don't Care. I don't care what you do. Spending a lifetime thinking of you. My world will keep on shining. You want my love, you got my soul. walk away and weep. But my world will keep on shining. You want my love, you got my soul. I don't care what you do, cause my life is filled with pain. me now. Oh, I will love you till the end of this day. Oh, baby, don't deny. Oh, I will love you till the end of the night and the day and every way. Oh, baby, hold me tight. Come on. mag. De platenkeuze van Rob Ja, luisteraars, het is inmiddels natuurlijk alweer half bier. En ja, dan wordt het toch tijd voor de platenkeuze van Rob Ricard. Hallo, en hij had al een tipje van de sluier van de man die zijn eigen gitaar bouwt en zo. Ik heb een vermoeden. Ik weet niet of u thuis al een vermoeden hebt, maar Rob Ricard gaat het allemaal vertellen. Ja, maar is hij het? Hallo? Ja? Ja, maar is hij het? Ik weet niet of hij het is. Hallo? Ja. ja. Heet hij uh, eh, Gene Wold? Gene Wold? Steven Gene Wold? Nee. Oh, dan is hij het niet. Dan is hij het niet, nee. nee. Want die van mij heet Steven Jean Wold. Ja? Oh. Ja. Ai, ja. Dat is het. Dat zegt je niks. Nee, dat zegt me helemaal niks. Ah, maar misschien ken je hem beter onder zijn alias. En het is? C6 Steve. Ja, ze hebben toch ook dezelfde man. Oh wel? Ja, natuurlijk. <laughs> ik, ik ken hem eigenlijk alleen als Sisek Steve. Ik heb eigenlijk nooit eh, oh. gekeken of, of hij nog een andere naam had. Ja, stom ja, ja, het is Steven Gene Bolt, ja. Maar ik heb een plaatje van Sisek Steve uit, uitgekozen. Want uh, eh, Sisek Steve die komt uh, van origine uit Amerika vandaan. die is op een gegeven moment in Zweden terechtgekomen. Is getrouwd met een, een onderwijzeres. En, ja, hij is eh, overal geweest hoor. In Noorwegen is hij geweest. Ja, nee, eh, ik zeg Zweden-Noorwegen. En daar is hij getrouwd met een eh, onderwijzeres. En toen is hij op een gegeven moment per toeval of zo in contact gekomen met ehm, Jules Holland. En die heeft toen gevraagd of hij wilde optreden in zijn show. Ja, en toen brak de hel los. En hij is in de 70. En toen zei, hij ook tegen, toen zei hij ook tegen zei ook tegen zijn vrouw, nou je kan nou wel stoppen met werk hoor, want uh, nou kan ik de kost wel verdienen. <laughs> Nou, nou, hij is pas in, eh, in Nederland geweest. Ja, klopt. Hij laatst nog uh, het, een, een optreden gedaan in Enschede, Almelo of Enschede. Oh, nou, ik, ik had hem gehoord dan in Den Haag, maar dat maakt Ja, nee, ja, het zal wel rondtoeren natuurlijk. Maar hij heeft Nederland aangedaan, dat klopt. Want hij is ook in de Wereld Draait Door geweest op televisie. Oh, en eh, ja, toen ging het balletje helemaal rollen bij een heleboel mensen. Nou, ik heb hem niet gezien daar, maar goed. Nee, ik had hem al gespot op het internet, al een, eh, een jaar geleden. Ja, hij speelt al vanaf zijn vierde. Dus, eh. Ja, ja, ja. En uh, dik een jaar terug, toen kwam ik hem tegen. Ik denk, wat is dat nou joh? hij speelt op banjo, zijn eigen gemaakte dingen. En hij maakt gitaren van wieldoppen en ja, de meest gekke dingen. En er komt nog geluid uit ook. Ja. En, eh, ja, het, eh, en hij heeft ook een, eh, een gitaar hè? Een, sorry, een? Ja, hij heeft, want ze vroegen waarom hij zo succesvol was. En toen zei hij, dat komt door mijn gitaar. Hij heeft een keer een gitaar gekocht. Ja. In zo'n pandjesbaaswinkel. Mm Bij Sherman. Ja. Dat ken ik dan de pandjesbaas. En die vertelde hem achteraf en zei, ja maar weet je wel dat, die, dat het een spookgitaar is. Oh, een spookgitaar? Dus ja. Dus typisch iets Brits. Als je hè? Typisch iets Brits, iets Engels, ja. spook. Maar ja, goed. Ja, ja, ja hij zei iedere keer als ik hem ergens in uh, laat liggen, dan ligt hij de volgende dag ergens anders. Oh. Daar daar verplaatst zichzelf. Maar ah, goed, eh, nou dan gaan we dan maar naar luisteren. Um, kondig hem aan. En dan eh, ga ik de plaat starten. Oké, nou we gaan luisteren naar c eh, van het album Songs for Elizabeth uit 2010. Vorig jaar dus nog net. Just Like a King. Oké, bedankt. Zie je volgende week. Hoi. baby, when I step inside your room. my bird. Sick Steve, de plaatkeuze van Rob Ricard van deze week. We gaan weer even terug naar Jonathan Jeremiah van het album, wat ik net ook al noemde, Solitary Man. En dit nummer wat ik nu heb, heet That Same Old Line. Love is just a fool. It sits the side of you. tells you that you're not to blame for what you do. It will lure, it will entice. Oh, much to its delight. Tip its cap and bend a knee, then sing to you its rhyme. Oh, I know there's something here for you. Just tell her that same old line like you used to. something here for you. Just tell her that same old line like you used to. vanavond eten? Ik weet het niet. bonen, witlof, gestoofde brei, al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hé hey, mijn lieve schat, wat gaan we nu eten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Toen zeg het nou. Jay? <laughs> Donderslag. <laughs> en natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor. <laughs> Donderslag. Vandaag eten we beef Shanghai, een hoofdgerecht voor vier personen. En dit recept is per e-mail binnengekomen en is ingestuurd door Johan Bakker uit Wijk bij Duurstede. De volgende ingrediënten hebben we hiervoor nodig. Ongeveer 325 gram biefstuk op kamertemperatuur. 75 milliliter woksaus. 1 pakje eiernoedels van 250 gram en 4 eetlepels zonnebloemolie. 1 teen knoflook en die dan fijn gesneden. 2 zakken Chinese roerbakmix van ongeveer 400 gram elk en 2 eetlepels ketchup. We gaan het als volgt bereiden. Snijd de biefstuk in reepjes en meng het met 4 eetlepels woksaus. Kook dan de noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Frit 2 eetlepels olie in een wok en bak hierin de knoflook ongeveer 1 minuut. De knoflook niet bruin bakken, want dan wordt het bitter. Voeg dan de roerbakmix toe en roerbak dit 5 minuten. Breng dit op smaak met peper en zout. Frit de rest van de olie in een koekenpan en roerbak hierin de reepjes biefstuk ongeveer 2 minuten. Voeg de rest van de woksaus en de ketchup hier aan toe en roerbak nog 1 minuut. Verdeel daarna de noedels en de groenten over vier kommen of borden en verdeel de biefstuk erover. Lekker met in ringetjes gesneden bosui.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 Radio 501. Is Radio 501. Van de DWDD Recordings is dit Marike Jagen met Come Together. He come on flat up, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he won holy roller. He got hair down to his knees.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 Daar komt de agenda weer aan. Heb je pen en papier bij de hand? En zit je er klaar voor? Dan gaan we nu van start. Op 17 december speelt Coldplay in Ahoy, Rotterdam, aanvang 8 uur. Op 17 december kun je ook naar Elvets, The Return of the Mexican Santa... in de kleine zaal van het patronaat in Haarlem, aanvang 8 uur. In de grote zaal van het patronaat speelt op 17 december Kraak en Smaak, aanvang 8 uur. Op 17 december speelt Walter Cruz in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En de aanvang is 8 uur. Op 17 december kun je ook naar Schradinova in Tivoli, de Helling in Utrecht. Aanvang kwart over 8. Welen doet een clubtour en staat op 17 december op het podium van de grote zaal van de Waardse Tempel in Herugewaard. Aanvang is 9 uur. Op 18 december speelt de staat in de grote zaal van Paradiso in Amsterdam en de aanvang is half acht. Op 18 december kun je naar Tim Akkerman. Hij speelt in de Hanenhof in Geleen. Aanvang 9 uur. Het concert van Bert Hart op 19 december in Paradiso is uitverkocht. De liefhebbers van Jurk kunnen op 20 december niet meer naar hun concert in Paradiso. Het is volledig uitverkocht. Op 22 december speelt Gare du in de Effenaar in Eindhoven. Aanvang is half acht. Tim Knol speelt op 22 december in Tivoli in Utrecht. Aanvang kwart over acht. Op donderdag 29 december kun je naar Jury Honing Winterreizen 5 eh, in Paradiso Amsterdam. Onder andere treden op Torre Florim, Roos en Acoustic Quartet. Aanvang half negen en de zaal is open om half acht. Op 14 en 27 februari treedt Jan Smit op in het Circus Theater in eh, Scheveningen. En op 13 en 28 februari treden Nick en Simon hier ook op. Kaarten vanaf 15 euro en VIP-kaarten zijn beperkt verkrijgbaar. En deze concerten zijn voor KWF. Meer informatie kun je vinden op kwf4life.ntk.nl Natuurlijk weer even aandacht voor kerstconcerten. Olita Adams, Ruben Heijn en Ferdinand Povel geven een kerstconcert op 15 december in de Doelen in Rotterdam. Op 19 december in het Concertgebouw in Amsterdam. Op 22 december in Cinemac in Ede. En op 23 december in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Tot zover de kerstconcerten. Op 18 december treedt Marielle Tirotto en de Blues Federation op in Enschede. Live at the Nix Blues Club. Dat is op eh, zondagmiddag 18 december om half vier. Ook op 18 december is er smiddags weer een Café Chantal in Café J. in Horen. Aanvang 4 uur en de deur is open om 3 uur. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 15 december. Als je agendatips hebt eh, voor de periode na 22 december... mail die informatie dan naar rvd501.accessforall.nl ook kleinere optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu de laatste plaats van deze donderslag. Deze band heb ik genoemd in mijn agenda. Marielle Tirotto en de Blues Federation. ik heb van hun nieuwste cd Drifting. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Hey, hemel. Donderslag. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. <laughs> Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. Het is weer bijna zover. Het is bijna bieruur. En dat betekent dat we zo gaan overschakelen naar Studio de Coupoort. Eh, daar vandaan gaan mijn collega's verder met de daverende donderdag tot de middernacht. Oftewel spooky night, oftewel spookuur. <laughs> Zoals iedere week ben ik de hele week weer bereikbaar op e-mailadres rvd501.accessforall.nl En ik ben ook te vinden en ook te volgen op Facebook Twitter en Hives onder de naam RVD501. En Radio 501 is ook te vinden op Facebook, Twitter en Hives. En ik zou eh, aanraden om eens te gaan kijken naar de Facebook-site van Radio 501 en klik dan op like. Ook kun je ons volgen op Twitter. En Radio 501 probeert op dit moment zo snel mogelijk de 10.000 volgers eh, te krijgen. En ik zou zeggen, help mee. Van harte aanbevolen is dat. En als je eh, mail wilt sturen naar Radio 501, stuur het dan naar studioradio Nou, en dan ben ik aangekomen bij de Dankpraat. Uh, bedankt voor je platenkeuze. Theo Verriet, bedankt voor de BlaBlaBlog. Mijn redactieteam Hein, Anna, Fred en Jan bedankt. En ook het Radio 501 team bedankt. En jullie thuis bedankt voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe donderslag. Dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender. Radio 501. En dan sluit ik weer af met een Horik Jantje. Horik Jan hing ballen in de boom en had een piek in zijn broek. Hing hij even later zelf van geiligheid in de kerstboom. Wordt het dan toch weer een eenzame kerst? Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. op donderdag. Helder hemel. Het was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Will me again Hey!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 Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day... Kerstmis op jouw radio 501. Zondag 25 december staat de deur van de Noorderkerk in Horen wagenwijd open voor een ieder die zin heeft in een onvergetelijke kerst. Vanaf 1 uur ben je van harte welkom in de kerk op het Kleine Noord in Horen. Open huis op eerste kerstdag. Met kamerata Leo Corno onder leiding van Wouter Hakhoff. Singer-songwriters Robert Mitchell en Jeno Seij. Chris James en Laurens Rij. Verteller Henk Dekker en zandtekenaar Sylvia Wiebenga. Tekenen met René van Leeuwen. En Ibo Bakker zingt tijdens het diner. De huiskamer van Horen is gratis toegankelijk. Aanschuiven bij het diner kost slechts 15 euro. 25 december, eerste kerstdag. Open huis in Horen. Een gezellig samenkomen voor groot en klein. Reanimeren kun je makkelijk leren. Let op. Zet je hand hier op de borstkas, zet je andere hand zo bovenop. Dan druk je het borstbeen tot daarin en laat het terugveren. 30 keer snel achter elkaar. Dan het hoofd op deze manier kantelen, neus dichtknijpen en twee keer beademen. Kijk, zo. Je merkt nu hoe belangrijk het is dat je zelf kunt zien hoe je moet reanimeren. Volg een reanimatie- en AED-cursus en herhaal deze elk jaar.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 what we need to survive together alive. and bad in everyone. We learn to live when we learn to give each other what we need to survive. Together. taxi took my girl away. Now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot Hey, hey, hey, Pay paradise And put up a parking lot I wanna give it why you wanna give it why you wanna give it all away Hey, hey, hey, now you wanna give it I ah, should wanna give 24-7. Internet only. No fucking place to hide. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. 501.